Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uur horen we meer over de maatregelen. Want dan geeft het kabinet weer een persconferentie. Veel maatregelen zijn al uitgelekt. Zo moet de horeca vanaf morgenavond 6 uur dicht voor twee weken. En je mag per dag niet meer dan drie mensen op bezoek hebben. Bij dit theater in Den Helder wachten ze in spanning af wat er verder bekend wordt. Met pijn in ons buik ja, we hebben vanochtend het al even voorbesproken van nou ja, hoe gaan we om met de uitgelekte informatie die er nu is. En dat ziet er niet heel rooskleurig uit. Want waarschijnlijk wordt ook bekendgemaakt dat daar echt niet meer dan 30 mensen naar binnen mogen. Nu gold er voor sommige podia een uitzondering. Het is allemaal nodig omdat het aantal besmettingen maar blijft oplopen. Vandaag kwamen er weer 7393 nieuwe besmettingen bij. En het RIVM ziet ook dat lang niet iedereen zich aan de richtlijnen houdt. Zelfs mensen die positief getest zijn, daar gaat ongeveer van 10 mensen gaan er twee naar buiten. Terwijl ze wel positief getest zijn voor COVID. Dus dat laat ons zien dat de opvolging niet optimaal is. Ehm, en dat is dus zorgelijk. Ook voor amateursportclubs is het zometeen een spannende persconferentie. Waarschijnlijk zit het er vanaf morgenavond niet meer in om met je vrienden een balletje te trappen op de voetbalclub. Als je boven de 18 bent. Geen trainingen en geen wedstrijden dus voor amateursporters. Verslaggever Martijn van der Zanden ging langs bij een amateurclub in Wassenaar. Daar hebben ze zich er al bij neergelegd. Vreselijk jammer natuurlijk. Op sociaal vlak is het een beetje ruk op donderdag trainen. Eh, hoe belangrijk is dat voor je? Niet zozeer trainen, het is meer een beetje balletje trappen met z'n allen. En ehm, vooral de gezelligheid eigenlijk. Want eh, profvoetballers zijn we allemaal niet. En de ambitie tot <laughs> eh, hebben we ook allemaal niet. Ja, op donderdag is het gewoon, niet echt trainen, het is vooral leuk. En na de training gewoon lekker biertje doen, maar ja, dat kan nu ook al niet meer. En dan hoop je nog dat je dat voetbal hebt, maar ja, dat is jammer. Het weer op de meeste plekken is het droog. In het oosten is er ook wat zon. Het is zo'n 13 graden. Morgen bewolkt af en toe een bui en een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Roses is de titelsong van het album. openingssong Long Way Back heeft Body die de oren van een plattelandsjongen zouden opvrolijken. Je ruikt de diesel in haar arrangementen. Tot slot van dit blokje Never Enough. Well, it's a long way back to where you started from And it's a hard trail to walk When you've done so much wrong And I don't know if I can fix it Don't know if I can, cause I'm a hard headed woman, you're a stubborn old man.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 Klinkt tegenstrijdig, maar het gaat om de muziek. En in Play Me a Shuffle Song krijgt Brad Raber steun van Cindy Richardson. of Heartbreak werd opgenomen door Don Gibson in 1961. Het nummer bereikte de tweede plaats. De original van deze week. of heartbreak, lost love, loneliness, memories of your caress, so divine. I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of heartbreak. Als songwriter, met het overlijden van John Prine, Guy Clark, Townes van Zandt en anderen, zou Mac McAnally moeten opschuiven in de rangorde. Hij is een aangrijpende verhalenverteller, een goede zanger en een uitstekende muzikant. Dat is ook te horen in Brand New Broken Heart. sound, I declare, it's a shame. You best be careful not to fall behind the pace. There lots of Joneses to keep up with in this place. Cars and houses we just can't do without. Well, I've got something of my own to brag about. I've got a brand new broken heart. Now, how much better reason do I need to fall apart? hard to see the sunny side when every morning starts with a brand new, brand new broken heart. Well, I admit these days are not the best I've had. I guess I never was that good at feeling sad, I declare. It's a shame. I learned my lesson and I lost a little selected in the company 1983 was Tell Me A Lie de vierde nummer 1 hit van Janie Freaky in de country charts. Het nummer en het album waarop het stond getiteld It Ain't Easy werd zeer succesvol. Nummer 1 Country Hit Ibora Silver is een veelzijdige zangeres, zo nu en dan, soms ook met country getint materiaal. Zo nam ze Balin de Jack op met Ray Benson, die we kennen van Asleep Sleep at the Wheel.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 you sway them to the right. right. Step around the floor, kind of nice and light. Then you twist, twist around, turn around with all of your might. Spread those loving arms Spread straight out in space. Do space. the eagle rock with a style with and grace. grace. Swing your foot way round and bring it back. Now that's what in Holland. De titel van het tweede album Let It Go Easy van de Brabantse singer-songwriter Mercy John klinkt als een smeekbede. Dat de dingen des levens hem niet makkelijk vallen liet hij al blijken op zijn debuutalbum This Ain't New York uit 2017. Bullets for Sale is de eerste song die ik draai. your mind is set, then go. devagar. Let It Go Easy is het opnieuw raak, want het lijkt of het hem inderdaad makkelijk afgaat om wederom op de proppen te komen met een dozijn fijne rootsrock-songs die melodieus in elkaar steken, waarbij zijn heerlijke, relaxte stemgeluid de slagroom op de toch al lekkere taart is. Voordat ik met de titelsong afsluit, eerst nog Save Now. everything I ever gave to you After all I ever said and everything I ever put you through After everything I stole, everything I broke and I couldn't fix for you Are you safe now? Crossroads. Crossroads. Hot stuff. blokje country uit eigen land. Jesus, Redwine en Patsy Klein is in muzikaal opzicht een bijzonder aangenaam en vakkundig in elkaar gesleuteld album. Met een rijk en veelkleurig geluid. Waaraan Victoria Bailey niet alleen prima vocalen, maar ook uitstekende songs toevoegt. Spend My Time on White Wine. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. I sat down to write. I don't know how it is that I feel. On and off the straight and narrow and that holy revival.